Na de onderbreking die we gehad hebben wegens de zomervakantie. We gaan bi'ibnillahi ta'ala verder met het boek en nahu Al-Wadih. En wel met het tweede deel. Ehm, vandaag, zoals jullie zien eh, hebben we de les zoals gewoonlijk om op maandag half negen. Maar binnenkort zal het Ramadan zijn inshallah ta'ala. En dan zal de tijd wat anders zijn. Eh, na overleg met een aantal eh, mensen die zich hebben aangemeld voor de lessen, hebben we besloten om de lessen tijdens de maand Ramadan op zaterdag te geven na salat al war. Op zaterdagen na salat al zullen de lessen zijn in de maand Ramadan bi'ibnillahi ta'ala. <clears throat> Nou, hiermee heb ik eh, rekening, ik heb rekening gehouden met een, eh, eh, ja, in ieder geval de mensen die hebben, die zich, die hebben gereageerd op mijn berichten. Dan gaan we nu inderdaad verder met het boek en dan beginnen we met het hoofdstuk 17. Ik ga door met het nummeren van de hoofdstukken. Dus het eerste hoofdstuk van deel 2, dat is hoofdstuk nummer 17. Taqsim al-fi'l ila sahih al-akhir wa mu'tal al-akhir. Nou, de lessen worden opgenomen zoals eh, jullie gewend eh, waren. En worden bi'inillahi ta'ala gezet op de site. En eh, zoals jullie gemerkt hebben, is, heeft de site met de ingang van het tweede deel een, een nieuw jasje. Met dank aan onze broeder Abu Yusuf. Barakallahu Ehm, nou, misschien kan iemand eh, broeder Metzel verder helpen, eh, privé, hoe hij het probleem van het geluid kan verhelpen. Dus de, het onderwerp van deze les, dat is taksim, dat is les nummer 20. Ook de les nummer in dit gaat gewoon door. Dat is taqsim al fial ila sahih al-akhir wa mu'tal al-akhir. Alaikum salam wa تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. We hebben eerder gezien een taqsim van al-fi'l. Het onderverdelen van al-fi'al. Jullie weten allemaal wat al-fi'al is. De onderverdeling die we hebben gehad, dat heeft, had te maken met de tijd. We hebben gezien dat er drie soorten af'al zijn als je de tijd in beschouwing neemt. Namelijk fi'al madi, fi'al mudari' en fi'al amr. Qua tijd hebben we dus drie soorten af'al. Vandaag gaan we al-fi'al onderverdelen, niet qua tijd, maar qua opbouw. Qua opbouw van de letters. Dus taqsim al-fi'li ila sahih al-akhir Ik vind het jammer dat, dat broeder Metzal niks kan horen. Um, uh, broeder Abu Yusuf, ben je met ons? Kan je mij horen? Je, misschien kun je eh, broeder Metzel privé helpen. Het kan zijn dat hij problemen heeft alleen eh, met paltalk. Maar het kan ook zijn dat hij eh, het geluid van zijn computer het niet doet. Als je hem wil helpen, graag. طيب dus تقسيم الفعل إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر We gaan al-fi'al onderverdelen qua opbouw van zijn letters. Wat betekent sahih? Sahih betekent letterlijk gezond. Sahih wil zeggen gezond. En mu'tal betekent letterlijk ziek. Er is een illa daarin. Een illa, dat wil zeggen marab, ziek, ziekte. Iets wat er niet, wat er niet hoort. Sahih is dus gezond en mu'tal betekent ziek. En wat het precies betekent, dat zullen we inshallah tijdens, gedurende de les, uh, te weten komen. Dus we verdelen al-fi'al in twee soorten. Qua opbouw van letters. En welke letters? De laatste letters van, of de laatste letter van al-fi'al. Afhankelijk van de laatste letter van al-fi'al heb je fi'al sahih, al-akhir, of fi'al mu'tal, al-akhir. Letterlijk vertaald. Een werkwoord wat gezond is aan het eind, dus bij zijn laatste letter, en een fi'al wat ziek is aan het eind van zijn letters, namelijk de laatste letter. Als we de voorbeelden hebben gelezen en de uitleg, dan zal dat wat duidelijker worden bij Ibn Ta'ala. Al-Amthila. Laten we beginnen met de voorbeelden. Jullie kunnen meelezen in het boek. Dat is bladzijde 3 van deel 2. Al-Amthila. Al-Qa. as-Sayyadu. شبكته دعا المريض الطبيب يلقى المسيء جزاءه ثروى الرجل تصفو السماء يدنو فصل الشتاء خشي محمد ربه أبغي رضا الوالدين يبني البناء مسجدا أظلم المكان اتقد المصباح يستحم الغلمان طيب ik zal إيست دفور بيل دفرتالة ألقى الصياد شبكته The visser خويد zijn نت دعا المريض الطبيب The patiënt ريب The arts. يلقى المسيء جزاءه The zondar of letterlijk vertaald, The de slechtdoener ziet zijn beloning tegemoet. Alaikum salam wa Sarwa rajul. De man gaf uit gastvrijheid. Tasfu as De hemel klaart op. يدنو فصل الشتاء De winter komt dichtbij. Ashita, dat is winter. En faslu shita betekent letterlijk de winterseizoen. Komt dichtbij. Khashiya Muhammadun Rabbah. Mohammed vreesde zijn Heer. Abghi ridal walidain. Ik streef naar het welbehagen van de ouders. يبني البناء مسجدا De bouwer bouwt een moskee. Alsjeblieft niet schrijven als het niet nodig is. Dus nu alleen maar luisteren en niet schrijven graag. Avlam al-makan, de plek duisterde of is donker geworden. Ittaqad al-misbah, de lamp is aangegaan of brandde. يستحم الغلمان de jongens douchten. Dat is de vertaling van de voorbeelden. Nu even uitleg. البحث الكلمات ألقى ودعا ويلقى في الأمثلة الثلاثة الأولى كلها أفعال Als we kijken naar de eerste drie voorbeelden, dan zien we dat de eerste woorden, we hebben eerder gezien dat uh, in de Arabische taal drie soorten woorden hebben. We hebben drie soorten woorden in de Arabische taal. Wie kan mij even vertellen welke dat zijn? Drie soorten. Even hand omhoog. We hebben drie soorten woorden. Welke zijn dat? Als ik een woord uit een boek, Arabisch boek pak of uit de Koran, dan kan het maar één van de drie zijn. Welke zijn dat? Faddal Achi Abu Yusuf. Uh, of tenminste, Ma Maklauw. Makani. هل عندك جواب heb je een antwoord ik heb niet de vraag gehoord de vraag is in het Arabisch hebben we drie soorten woorden welke zijn dat fi'l, ja, maar degene die antwoord wil geven, wil ik graag dat hij of zij zijn hand opsteekt. Nou, is ism, en de derde, dat is maf'ul, nee. Fi'al, ism, ga verder broeder Maklauw, of zuster. Mekan. Nee. Je hebt fi'al, ism. Wat heb je nog meer? Even kijken. Fa'al. Nee. Harf. Nee, misschien harfjar. Harf. Harf. Over het algemeen harf is het. Maar broeder en <laughs> NL. Alsjeblieft, eerst hand omhoog eerst op eh, toestemming wachten. Iden, dus in het Arabisch hebben we drie soorten woorden, namelijk fi'al, eh, fi'al, ism, harf. Als we kijken naar de eerste woorden van de eh, eerste drie voorbeelden, namelijk alqa, da'a, yalqa, dan zien we dat deze woorden af'al zijn. Dat zijn af'al. زين أفعال ألقى إس فعل دعا إس فعل يلقى إس أوك فعل وآخر كل منها ألف لأنه ينطق بها ألفا En als we kijken naar de laatste letter van deze werkwoorden, van deze afhaal, dan zien we dat die letter een alif is. Alqa, da'a, yalqa. Allemaal alif. وتسم والمعول والمعول عليه هنا النطق للكتابة. الكتابة. Ik zal Dan ging dat ook weer. Het is lang geleden. Eh, nou, broeder Abdurrahman is aanwezig. Misschien dat hij even als admin eh, inlogt of binnenkomt en dan Red Dot geeft aan iedereen. Barakallahu fik broeder Abu Yusuf. Want het is storend om tijdens de les gewoon van alles te schrijven. Uh, dus wat zegt hij hier? وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ هُنَا النُّطْقُ لَلْكِتَابَةِ Waarom zegt hij dat? Hij zegt dat uh, hier gaat het om de uitspraak, niet hoe het geschreven wordt. Kijk bijvoorbeeld naar, naar alqa. Alqa, wat zie je als laatste letter? Je ziet daar een ja. Ja, maar dan zonder puntjes eronder. Je ziet daar ja zonder puntjes. En dat heet elif. Dat is dan een elif. Da'a eindigt op een elif En yalqa eindigt ook op een elif, Een ja zonder puntjes en dat spreek je uit als een alif. وتسمى هذه الأفعال أفعالا معتلة الآخر En deze af'aal worden dus af'aal معتلة الآخر. akhir Dus alqa is fi'al mu'tal al-akhir. En zo is da'a en yalqa. والكلمات ثروة وتصفو ويدنو Dat zijn de eerste drie werkwoorden. De eerste werkwoorden in de tweede drie zinnen. كلها أفعال. Dat zijn ook werkwoorden. آخر كل منها واو The last letter in deze werkwoorden, van deze werkwoorden, dat is een wauw. Dat is een wauw. Sarwa, tasfu, yadnu. وتسمى أيضا أفعالا معتلة الآخر ook deze werkwoorden worden أفعال معتلة الآخر فعل معتل الآخر hetzelfde als in de eerste drie voorbeelden in de eerste drie voorbeelden والكلمات خشية وأبغي ويبني في الأمثلة الثلاثة آه، الثلاثة الثالثة كلها أفعال als we kijken derde groep zinnen. De eerste begint met khashia. De, andere, de tweede met abri. De derde met yebni. Deze werkwoorden eindigen op een ja. وتسمى كذلك أفعالا معتلة الآخر Ook deze woorden worden أفعال معتلة الآخر دوش خشية is فعل معتل الآخر إلى آخره والكلمات أظلم واتقد ويستحم في الأمثلة الثلاثة الأخيرة كلها أفعال كلها أفعال أوك in de laatste groep voorbeelden de eerste woorden dat zijn werkwoorden وآخر كل منها ليس ألفا ولا واوا ولا ياء maar hier zien we dat de laatste letter van deze laatste werkwoorden, dat is geen elif, nog een wauw, nog أم الياء وتسمى أفعالا صحيحة الآخر عندئذ ذلك ورد ورد أفعال صحيحة الآخر دس أظلم اسم فعل صحيح الآخر إن سويس اتقد أن يستحم Want avlama, die eindigt op een meme. Al-mim, dat is geen alif en geen waw en geen lia. Vandaar dat avalana een fi'al uh, al-akhir. Dus, wat hebben we geleerd? Al-Qaida al-Khamisa wal-Ashrun. Ook de nummering van de spelregels, die gaat gewoon door. الفعل المعتل الآخر هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة Dus stelregel nummer 25 die zegt Al-fi'l al-mu'tal, dus eigenlijk een definitie. Wat is fi'l al-mu'tal? Al-fi'l al-mu'tal al-akhir هو ما كان آخره ألفا أو واوا أو ياء الفعل المعتل الآخر ضد إن فعل دي die eindigt op een op een ja of op een alif. Als je ziet een werkwoord die eindigt op een alif of een wauw of een ja, dan weet je dat deze fi'al mu'tal al-akhir heet. وتسمى هذه الأحرف الثلاثة بأحرف العلة En deze drie letters, namelijk alif, wauw, ja, deze letters worden ahruful illati genoemd. Of huruf al illah Huruf al illah القاعدة السادسة والعشرون sterregel nummer 26 الفعل الصحيح الآخر هو ما لم يكن آخره حرفا من أحرف العلة الثلاثة Wat الفعل الصحيح الآخر الفعل الصحيح الآخر dat is een fi'al die eindigt op een letter anders dan deze drie huruf al-illa. Anders dan alif, lia of luau. Dus als je een fi'al ziet die niet eindigt op een alif of op een luwaw of op een lia dan weet je dat het fi'al sahih al-akhir is. Dus nogmaals, deze les is eigenlijk een, meer een definitie. Die geeft geen regels. Geeft nu een definitie. Deze definities die zijn belangrijk om een fi'al te vervoegen. Het is belangrijk om te weten of een fi'al sahih of mu'tal is. En waarom is het belangrijk? Dat zal inshallah ta'ala later blijken bij de volgende lessen. Waarom moeten we dit onderscheid maken? Dus uh, samenvattend, we hebben twee soorten Afaal qua opbouw. En nog specifieker, qua laatste letter van de betreffende fi'al. We hebben twee soorten afhaal. Fi'al sahih al-akhir en fi'al mu'tal al-akhir. Wat is fi'al mu'tal al-akhir? Dat is een fi'al die eindigt op een alif of op een luau of op een lia. En een fial die niet eindigt op deze drie letters, die heet al fial of fial, of sahih of sahih al-akhir. Nou, hiermee zijn we dus gekomen aan het eind van deze les. Eh, als iemand vragen hierover heeft, iets wat niet duidelijk is, dan wil ik het graag horen. Dus als er vragen zijn, dan mogen ze gesteld worden. Zoals altijd, eerst even hand omhoog om het een beetje geordend te houden. Nou. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is ook de eh, vertaling van de woorden, van de voorbeelden. Ik zie geen handen. Eh, hoe is het met broeder Metzel? Eh, heeft hij nu wel geluid? Heb je geluid, broeder Metzel? Ja, het eh, eerste gedeelte, dat kun je dan inshallah ta'ala inhalen, want het wordt eh, op de site gezet. Is er geen vraag? Dan Abu Farouk heeft een vraag. dan? Je mag de microfoon eh, nemen. Waalaikum salam wa De vraag is, was sarwa fi'al sahih? Nee, sarwa is fi'al mu'tal. Waarom? Mu'tal al-akhir, om het specifieker te maken, mu'tal al-akhir. Omdat hij eindigt op een wauw. En wauw is een van de huruf al-illa. Dus een fi'al die eindigt op een van de huruf dan is het fi'al mu'tal al-akhir. Het is niet voldoende om te zeggen alleen fi'al mu'tal. Want het kan zijn dat die mu'tal al-akhir is, of mu'tal al-wasat, of mu'tal al-awwal. Afhankelijk van hoe je het wil onderverdelen. En dat komt later bij Inillah Ta'ala. Deze les gaat over een fi'al die معتل الآخر إس أوف صحيح الآخر إس دو الثروة إس فعل معتل الآخر النيت صحيح الآخر إس ات فلدون بأنتورد وفيك طيب بلود عبد الرحمن يا هاتوكن فراخ طاقتك نيت Eh, even kijken, broeder. Dus in principe hoef je alleen voor deze les de stelregel te kennen en uitleg van waarom fi'al al akhir en fi'al sahih al akhir. Dat wordt in de volgende les uitgelegd, klopt dat? Ja. Dus in deze les eh, geven we alleen een begrip. Wat is al akhir, wat is sahih al akhir? En waarom het is zo belangrijk om het te weten, dat komt later bij Ibn ta'ala. Wat de consequenties zijn van zo'n verdeling, onderverdeling, dat zullen we tegenkomen. Dat klopt. وفيك بارك الله تعالى طيب zijn er nog andere vragen? Uh, zo nee. Dan gaan we een begin maken met het maken van het huiswerk.